uur. Krol met het NOS Journaal. In een Rotterdams verpleeghuis voor demente bejaarden... is de afgelopen drie weken bijna de helft van de bewoners overleden. Waarschijnlijk door het coronavirus, dat schrijft NRC. Een woordvoerder van verpleeghuis De Leeuwenhoek wil tegenover de krant niet zeggen... om hoeveel mensen het precies gaat. Maar volgens NRC zijn het er zo'n 15 en komen er bijna dagelijks nieuwe sterfgevallen bij... Alle huidige 72 bewoners in het huis zijn inmiddels getest... en een kwart van hen is besmet. Ook ruim een kwart van het personeel is besmet met het virus. 80% van de basisscholen en middelbare scholen weet waar al hun leerlingen zijn. Dat blijkt uit een peiling onder bijna duizend schoolleiders. Nu de leerlingen thuis moeten werken, heeft de overige 20% van de scholen... met sommige leerlingen geen contact... In totaal gaat dat om 5200 leerlingen die niet in beeld zijn, zeggen de schoolleiders. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor alternatieve coronatesten... en voor genezers die zeggen dat ze het coronavirus kunnen verhelpen. Volgens de inspectie zijn er mensen die alternatieve methoden gebruiken... zoals het vasthouden van edelstenen of elektroden... tot het testen van bloed, speeksel of energiebanen. Die methoden creëren een schijnveiligheid, zegt de inspectie. Alleen testen die via een huisarts, ziekenhuis of de GGD worden uitgevoerd... zijn betrouwbaar. En in de VS hebben duikers het lichaam gevonden van de achtjarige Gideon McKean... een lid van de Kennedy-familie. Hij verdween vorige week samen met zijn moeder toen hij in de buurt van Washington... in een kano het water opging om een bal terug te halen. Dinsdag werd het lichaam van zijn moeder al gevonden een 40-jarige kleindochter van Robert Kennedy.